Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Door het winterweer is ook van snelheid op een aantal snelwegen verlaagd. Die snelheid staat aangegeven op de matrixborden op de A4 bij Amsterdam, de A7 bij Zaandam en op de ringweg Amsterdam bij de Nieuwe Meer. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten met klem die borden in de gaten te houden. Gisteren werd de snelheid ook verlaagd. Rijkswaterstaat deed dat omdat het effect van strooizout bij te lage temperatuur niet overal hetzelfde is en soms niet genoeg om gladheid te bestrijden. Nederland zit officieel in een koude golf. Het heeft de afgelopen nacht in de beeld voor de derde achtereenvolgende nacht meer dan 10 graden gevroren. Voordat er van een koude golf kan worden gesproken moet het kwik minstens vijf dagen boven, niet boven nul komen en bovendien drie nachten onder de min 10. Vorige week zondag, 29 januari, was het voor het laatst boven het vriespunt. De vorige koude golf was in 1997. Sinds 1901 is er 32 keer zo'n koude golf voorgekomen in Nederland. Vanuit China komen opnieuw berichten dat een aantal Tibetanen zichzelf in brand heeft gestoken. Ze protesteren daarmee tegen de Chinese overheersing van Tibet. Het zou zijn gebeurd in een gebied in Midden-China waar veel Tibetanen wonen. Een radiostation en een activistengroep zeggen dat drie mensen zichzelf hebben aangestoken. Eén persoon is overleden, de twee anderen zijn zwaar gewond. Eind vorige maand waren er in hetzelfde gebied rellen en kwam het tot geweld tussen Tibetanen en de Chinese autoriteiten. In bijna een jaar tijd zouden 19 Tibetanen overgegaan zijn tot zelfverbranding. 13 van hen zijn aan de gevolgen daarvan overleden. Mitt Romney heeft zoals verwacht de republikeinse voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen. Hij kreeg zo'n 45% van de stemmen. Daarmee liet hij Newt Gingrich, Rick Santorum en Ron Paul ver achter zich. Het is de tweede staat op rij die Romney wint.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 I'd still be driving that old that got her attention. So I said, oh yeah, I forgot to mention, I wouldn't trade a single day for a hundred years the other way. She just smiled and rolled her eyes. She's heard all of my lines. I said, come on girl, seriously. If I hadn't been so lucky, I'd be shooting pool in my bachelor pad, playing bass in my cover band be stocking up cold Bud Light For poker every Tuesday night, yeah I'd have a dirt bike in the shed Not one throw pillow on the bed i keep cash in a coffee can But if I was single Cypress Golf Game. I love the sound of your name. I might miss that old green Nova, but I love watching you do yoga. I take a go. vragen zijn waar je heel even over na zit te denken. En dan gewoon uit volle borst zegt van, ik hou gewoon van jou. En het zou een heel ander leven zijn zonder jou. A Woman Like You, Lee Bryce. Hij heeft het zelf ook geschreven en uitgebracht eh, in het vorige jaar. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Dit is Country Track. En ook Americana van deze jongeman singer-songwriter Ryan Adams. Zijn cd noemt hij Gold. Het zijn allemaal gouden hitjes voor deze man. Oh, New York, New York. Well, through the city on the 4th of July. Five waiting to blow. Breaking like a rocker who was making his way to the cities of Mexico. Living in a I on Avenue A. Had a tall on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold. But I've been broken, I've been busted up since. Love don't play fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that as I lose out on the roof of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. You used to take the subway on the house in the third. I would wait for you and not try to hide. blistering cold in the church on the upper west side Babe, I stood there singing, I was holding your arm You were holding my trust like a child Found a lot of trouble out on Avenue B But I tried to keep the overhead low Farewell to the city and the love of my life as we left before we had to go Love die ik al een paar keer heb mogen ontmoeten hier in, eh, in Nederland tijdens eh, Roots. Eh, Take Roots heet het helemaal, om precies te zijn, daar in, in Assen. En ook nog op Blue Highway in Utrecht. Een man die de zaal helemaal plat speelt, zowel met een band achter zich als dat hij gewoon in zijn eentje op het podium staat met alleen zijn gitaar erbij. Ryan Adams had ik het dus over. En dit, dit is Dirk Bentley. Dan Wilson heeft het voor hem geschreven samen met Brad Beavers. En hij noemt het gewoon Home. West, on a plane bound west, I see her stretching out below. Land, blessed motherland, the place where I was born. Scars, yeah, she's got her scars. Sometimes it starts to worry let's lose. I don't wanna lose sight of who we are. From the mountains high to the wave crashed coast, there's a way. that we all Brand Anderson en zijn Amy's Song. Let u zo de tekst van dit liedje. She was standing by the bar at the club We were playing half an hour before the show I couldn't stop staring so finally I decided to say hello She'd never seen the band but she was a fan She'd heard a couple of songs online we sat there talking till the club filled up And it was showtime I said I didn't catch your name She said Amy I said will I see you after the show She said maybe Lekkere, stevige dynamiek in dit nummer van Brand Anderson, Amy's Song. Ik weet dat er verschillende soorten whisky zijn, van malt tot uh, graan whisky en weet ik het allemaal. Maar Hemingway's whisky lijkt ook te bestaan. Althans, zo heet de cd van Kenny Chesney. Hij bracht de cd uit in uh, oktober 2011 en dit is een van de mooiste liedjes. Reality. For me it's a beach bar Or on a boat underneath the stars Or with my band up on a stage For a while everything's okay For some it's a fast car Moonshine in a mason jar And everybody has their way everybody needs to break free from reality. Yeah, some days it's a bitch, it's a bummer. we need a rock and roll show in the summer to let the music take us away. Take our minds to a better place where we feel that same sense of freedom. Leave our worries behind, we don't need them. All we need is a sunny day and an old tailgate. And we'll escape reality. Yeah, sometimes life ain't all that it's cracked up to be. So let's take a chance and live this fantasy. Cause everybody country scene en nog niet zoveel hits heeft. Sixteen texts, we've only been together five short months. Push send again, he'll wind up my ex. If you don't trust me, what's the point in doing this? I don't want another dad, I need a man. I wanna have fun, I don't need his permission. Last time I looked. warning to you, you better run. Get a job, get a friend, do something you you're about to roll in my world. Don't revolve around you. I hate my boyfriend, I mean I love him, but right now he's making me crazy. He's Making Me Crazy. En Dwight Jokum, die heeft weer een heel ander verhaal over zijn vriendinnetje. You'll be sorry you asked me the reason That she's not here with me tonight And I know you were probably just acting polite You'll be sorry time to solve cd Gone van eh, deze Dwight Jokum. Die kwam uit in, dan moet ik even spieken hoor, 1995 alweer. Een eh, cd met erop uh, eh, 10 tracks en hij noemt de cd Gone. Hij wil niet zeggen dat hij weg is uit de country scene, maar hij wilde gewoon even rust hebben. Is inmiddels weer volop terug met het maken van muziek hoor. En dat geldt ook voor deze man. Al een tijd niets van gehoord. En dan ben ik toch blij als er weer ineens een cd gaat uitkomen van... Vince Gill. Samen voorgeschreven met zijn vrouw Amy Grant. i with you. What's the worst thing? from anxious to know how's your life now? Are you still? that we were still on those walls. curious to know How's your life now? Are you still free or somebody's wife? just one thing I long back for This decade of innocent youth 1993 als dit wordt opgenomen in de KRO Studio, Studio 4. Ruud Hermans live, de CD Blue Horizon 1993 zei ik al en we moesten toch weer 15 jaar wachten totdat <laughs> zijn volgende, nou niet zijn volgende CD verscheen, maar zijn laatst verschenen CD verscheen en dat was de CD Forevermore Ruud Hermans heeft hem eh, zelf, bijna zelf helemaal voorgeschreven een aantal nummers heeft hij laten doen door anderen, onder andere een nummer wat ja, ik toch eigenlijk wel heel erg leuk vind. misschien wel omdat er mijn naam in voorkomt. Me and Jack. En hij zingt het hier als duet ook met eh, Dick van Altena. from the tube out in the back. Some girls cried over the boss of the pack. much more Me and Jack Now I know when the old folks say yeah, those were the days In the rock and roll Ain't no fun on a stereo We caught a train few weeks ago He sells computers up in Ohio Yes, he's doing alright He got fat and thin paar jaar geleden dus, eh, dus uitgebracht, deze cd. En eh, Ruud heeft mij wel eens ooit verteld, ja, om de vijf jaar wil ik eigenlijk toch wel een, eh, een cd opgenomen. Nou, dit is opgenomen in 2008, dus ja, nog een jaartje geduld. En dan zou er weer een nieuwe uit moeten komen, hè, volgens de traditie van hem. CD ah, die cd moet ik een keertje schoonmaken. De cd van Toby Keith. Gewoon zijn eigen naam dragen. Should been cowboy. I bet you never heard old Marshall Dillon say, Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg you pretty please, she'd have said yes in a New York minute. They never tied a knot. His heart wasn't in it. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat up at Kitty's place. I should have been a cowboy. I should have. Jesse James ending up on the brink of danger Riding shotgun for the Texas Rangers No west, young man, haven't you been told California's full of whiskey, women and ghosts, Sleeping out all night beneath the desert stars With a dream in my eye and a prayer in my heart I should have Loretta Lynn, Dolly Parton en Tammy Wynette. ze hebben ooit samen een cd opgenomen. Ze noemen de cd Honky Tonk Angels. Prachtige nummers staan erop. Niet allemaal door hun zelf geschreven. Zo is dit geschreven door Buddy Sheffield. Sitting on the front porch swing. I remember a time when the bloom was on the cotton. When our hearts chased the clouds. Sitting on the front porch swing Sitting on the front porch swing Drie dames met uh, kristalheldere stemmen, hè? God Gave Me You. Dit is Blake Shelton. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me. And watch as the storm blows through. And I need you. als je binnenkort weer eens een keer naar een eh, goed optreden wilt hier in Nederland, eh, naar een country optreden met pure country, dan zou ik u willen adviseren, ga op 2 februari eens naar eh, meneer Frits in Eindhoven. Want dan staat daar op het podium Zoe Mutt en haar Lost High Rollers. januari dus in eh, meneer Frits in Eindhoven. En ik kan u verzekeren, ik heb ook even op internet gekeken. Ze staat daar met haar hele band. En af en toe pakt ze ook alleen maar haar gitaar. Prachtige dame met prachtige liedjes. Wanna Make You Love Me, Andy Gibson. Oh, people make me cry. Goodbyes make me drink. Tom Petty makes me drive too fast. The Bible makes me think.